Gert Kluk bij het NOS-journaal. Het diner voor de verjaardag van koning Willem-Alexander is zwaar overtekend. Voor het diner in het paleis op de Dam zijn 11.500 aanmeldingen binnengekomen. Er is maar plaats voor 150 mensen, dus er wordt gelood. Op 27 april wordt de koning 50. Mensen die ook 50 worden of een ander kroonjaar vieren... konden zich aanmelden voor het diner een dag later. CDA, ChristenUnie en SGP reageren geschokt op een uitspraak van D66-leider Pechtold... Die wil dat op termijn ook mensen jonger dan 75 hulp bij zelfdoding kunnen krijgen als ze hun leven voltooid achten. Hij reageerde op een 57-jarige man met een doodswens. De leeftijdsgrens van 75 staat in het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat mensen de mogelijkheid moet geven om hulp bij zelfdoding te krijgen. Op Kreta is een bende mensensmokkelaars opgepakt die 120 migranten naar Italië wilden vervoeren. Een van de smokkelaars is een Griekse politieagent. Volgens Griekse media werkte ze vooral aan de zuidkust van Kreta. Daar hadden ze een deel van de migranten verstopt in grotten. Het stadhuis van Gaggenau in het zuidwesten van Duitsland is ontruimd vanwege een bommelding. Een anonieme beller zei dat er een bom was geplaatst omdat de Duitse gemeente bijeenkomst met de Turkse minister van Justitie had geschrapt. De minister zou daar gisteren een toespraak houden. Die wil de Turkse kiezers in Duitsland oproepen om bij het komende Turkse referendum voor de voorstellen te stemmen die de positie van president Erdogan versterken. Mensen die in de buurt van een pluimveebedrijf wonen hebben meer kans op longontsteking. Dat komt door stof, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Staatssecretaris Van Dam noemt het onvermijdelijk dat de maatregelen komen om de gezondheid van de mensen in de buurt te verbeteren. Het weer.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 pleasing. She's just trying to find a way out there. She put out faith in, in all that's chasing. She's just trying 离去。 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl young, seen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 you. I'd hope the whole thing disappears. Remember, empty words will fall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 do all I can for an ideal world. the guilty ones are caught. And will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world we're no longer born to lose. In the ideal world, we can start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 van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. ze heeft de beauty en de brains en oh, oh, oh, het voelt goed, hey. Het voelt goed, hey, hey. Het doet me weinig of niks als andere mannen naar de kijken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 zou je doen als ik dat deed?